Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 4600 nieuwe coronabesmettingen gemeld... ruim 600 minder dan gisteren. En de afgelopen week werden gemiddeld per dag rond de 1800 positieve tests meer geregistreerd. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is wel opgelopen naar 533... van wie 134 op de intensive care. Ook Bulgarije scherpt de inreisregels voor Nederlanders aan. Vanaf morgen kunnen toeristen alleen de grens over als ze volledig zijn gevaccineerd... of een herstelbewijs hebben of een negatieve PCR-test. En met ingang van morgen gelden ook in Noorwegen strengere regels. Wie niet volledig is gevaccineerd moet tien dagen in quarantaine. En de eerste drie dagen daarvan in een hotel dat door de Noorse overheid wordt toegewezen. De Nederlandse roeiploeg op de Olympische Spelen is vriendelijk verzocht om zich vanwege de drie coronabesmettingen binnen de ploeg af te zonderen van de andere landen. Gisteren werd bondscoach Josie Verdonkschot positief getest. Eerder gebeurde dat al bij roeier Finn Florijn en een staflid. Op campings op Terschelling moeten jongeren bewijzen dat ze negatief getest zijn of volledig gevaccineerd. De afgelopen weken werden op twee jongere campings op het eiland coronabesmettingen vastgesteld. De gemeente wil voorkomen dat het virus zich verspreidt over Terschelling. In Amsterdam is fotograaf Eddy Postuma de Boer overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse fotografen. Hij legde voor kranten en weekbladen over de hele wereld het menselijk leven vast. Onder meer volgde hij de opkomst van een jongere cultuur. Eddie Postuma de Boer was 90 jaar oud. En de Nederlandse hockeymannen hebben in de groepsfase van de Olympische Spelen met 5-3 gewonnen van Zuid-Afrika. Na 20 minuten stond Zuid-Afrika nog met 3-0 voor. Het weer, felle regen- en onweersbuien met kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. Maar vanavond meest droog. Morgen opnieuw onweersbuien en van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Daddy love her in a disappointment. I sex on the beach. need the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fires. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. inside our hearts. You wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights.